Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De eerste regelen dat burgers weer moeten betalen voor een ID-kaart. Door een uitspraak van de Hoge Raad was de kaart ineens gratis. Vandaag behandelt de Tweede Kamer de wet en daar lijkt een meerderheid voor te zijn. Donner had de Eerste Kamer gevraagd zijn wet met voorrang te behandelen, maar volgens de Kamer kan het best over twee of drie weken. Bij rellen in het noorden van Kosovo zijn, zijn vier militairen van de KFOR Vredesmacht en zeker zeven Kosovaren van Servische afkomst gewond geraakt. De regering van Kosovo wil eigen troepen aan de grens met Servië stationeren, maar de etnische Serviërs proberen dat met versperringen te voorkomen. De KFOR-militairen werden door een groep van zo'n 1500 betogers aangevallen met explosieven toen ze een wegversperring wilden opruimen. Minister Roosentaal betreurt het besluit van Israël om 1100 woningen te bouwen in Oost-Jeruzalem. Volgens Roosentaal is de stap slecht voor het vredesproces. Minister Clinton uitte ook kritiek op de bouwplannen van Israël. De VS roept Israël en de Palestijnen op geen besluiten te nemen die hervatting van het vredesproces bemoeilijken. De regisseur Roman Polanski is alsnog naar Zurich gereisd om de oeuvreprijs op te halen die hem twee jaar geleden werd toegekend... De vorige keer dat Polanski van Parijs naar Zurich reisde werd hij door de Zwitserse politie gearresteerd. De VS wilde hem vervolgen voor een oude zedenzaak. Polanski zou in 1977 seks hebben gehad met een meisje van 13. Hij zat vervolgens maanden in Zwitserland in de gevangenis en later onder huisarrest. Uiteindelijk leverde Zwitserland hem niet uit aan de VS en kon hij terugkeren naar Parijs. Bij de uitreiking van de prijs gisteravond zei de 78-jarige Polanski, beter laat dan nooit. Het weer, eerst op veel plaatsen mist. In de loop van de ochtend breekt de zon door. Er worden 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden.